Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 23 augustus 2012 en dit is aflevering 123 van Donderslag. Zuster, zuster, hij doet het weer. Goedemiddag allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe Donderslag zomereditie 2012. Vorige week hadden wij San Francisco centraal staan in het programma. En deze zomer zal er in iedere zomereditie van Donderslag een stad centraal staan. En vandaag is het de beurt aan Rio de Janeiro. En als je erheen wilt, eh, dan heb ik hier in Donderslag stedentips voor Rio de Janeiro. En die heb ik speciaal ook voor de buitenlandse luisteraars in het Engels. Ik ben er van thee tot bieren met muziek en de vaste donderslag rubrieken. Alleen tijdens deze zomeredities van 2012 zijn de rubrieken Wat gaan we eten en de agenda komen te vervallen. Vandaag geen recept dus, maar wel daarvoor in de plaats heb ik een rubriek over de barbecue. En dat kun je horen tussen half bier en bieruur. Eh, natuurlijk ga ik in deze eh, donderslag eh, zomereditie om ongeveer tien over twee bellen met Rob Ricard. En we gaan weer eens even kijken wat voor tips hij vandaag heeft. En dan heb ik het ook vandaag weer over zijn platenkeuze die straks om half bier is te horen. En in deze zomeredities van Donderslag, en dat is dan tot begin september, zal Rob aandacht besteden aan de nederpop en de nederbeat. En altijd weer benieuwd wat hij vandaag voor keuze heeft gemaakt. En deze zomer van 2012, zonder onze radiocolumnist Theo Verriet, kan ik mij natuurlijk niet voorstellen en jullie waarschijnlijk ook niet. En onze vaste columnist is er straks met zijn blablablog blog om half drie en zit volgens mij al met de zonnebril op zijn hoofd achter de microfoon te oefenen. Maar je hoort hem straks om half drie. Half drie dus, dan kun je Theo horen. Het wordt tijd voor muziek. Maywood, Rio. place where I wanna be. You know that I soon. uit Zwitserland. de zomeredities vorderen gestaag. We zitten op 23 augustus alweer, dus bijna het eind van de zomer eh, op Radio 501. Of tenminste in donderslag in ieder geval. Eh, en dan bel ik altijd weer even om tien over twee met eh, Rob Ricard voor de tip van de sluier van zijn platenkeuze om half bier. Goedemiddag. Hallo. Hallo? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent er. Ik, ja, ja, ja. Ik ben, ik ben thuis ja, ik uh, wil... even aan de telefoon momenteel. Oh, met mij zeker, toch wel? Ja. ja. Nou, ik wil graag een tipje van de sluier. Straks voor je platenkeuze om eh, half bier. Ik zal... Eh, want ook, ook nu heb je weer op ongeluk vorige week al stiekem een tipje gegeven. Oh, alweer? Maar dat hebben ze toch niet gehoord. Nee, zij is alweer vergeten. Ze zijn opgericht in 1959 en toen heette ze Modern Teenage Quartet en Hurricane Combo. Oh, dat is een hele bekende band, hè? Ja, toen wel. Teen, teenage Quarter. Toen waren ze volgens mij vrij jong, want anders ga je jezelf niet Teenage Quarter noemen. Ik was in ieder geval wel vrij jong toen. Ja, en als je, moet je nagaan, als je die bandnaam hebt, hè, eh, Modern Teenage Quarter, en je bent op een gegeven moment 40 en je speelt nog steeds met die band, dan klopt er geen hout meer van natuurlijk, van, die, van die naam. Dus, nee, dus, die eh, zullen wel dus die naam zullen ze wel veranderd hebben, denk ik. Kwartet zijn maar vier mensen. En als je met z'n veertigen bent, dan is het geen kwartet meer. Dan is het een koor. Hebben, we het over een koor? Nee. Oh. Om een combo. Nee, Hamburg je zegt 40 mensen. Dat zei jij. Je zei als je 40 bent. Nee, als je 40 bent, ja. Nee, ja. begon jij ineens over veertig? Begon jij ineens over 40 mensen? Ja, als je 40 bent, zeg je. Nee, ik bedoel 40 jaar, hè? Oh, 40 jaar. Ja, 40 mensen. Dan uh, klopt uh, de naam Teenage Quarter uh, eh, klopt niet meer. Want teenage, dat is van 10 tot 20, hè? van 10 tot 20 jaar. Ja. Daarna ben je een twinner. Na, na, vanaf 20. Ah, ja, voor, ja. toen hè, in die tijd. Tegenwoordig noemen ze dat waarschijnlijk weer anders. Tegenwoordig heet het gewoon jeugd. <laughs> ja, zoiets. Um, is er nog eh, meer tips over te zeggen of eh, is dit genoeg? Ja, dan kunnen mensen wel googelen. Ze komen niet uit Den Haag. Ze komen niet uit Den Haag, oké. Nee. En, eh, en de mensen kunnen dan googelen op Modern Teenage Quartet en Hurricane Combo, neem ik aan. Ja. Ze komen uit het midden van Nederland. Een beetje hier uit de buurt van waar ik kwam. Oké, dan hebben we het waarschijnlijk ergens over Utrecht of het Gooi of zoiets. Ja. Die, die ah, Oké. Nou, dan ehm, eh, laten we het even hierbij. Dan spreken we er straks om half bier verder over. Dan ga ik eventjes een, eh, een plaatje draaien. En dat zal jou misschien wel goed doen. Dat is van het album, album Back to New York City uit 2011. en dan heb ik het over Papa Chubby. En dan draai ik het nummer Warrior God' En dan spreek ik je straks om half bier. Tot straks. Hoi. Coming at your baby like a warrior god. Half the fat and I'm twice as hard. A storm the Gonna kill it this time. It's a masterpiece. zomeredities. En eh, vandaag is het 23 augustus 2012. En eh, we hebben nog ongeveer een maandje zomer tot 21 september. En de zomeredities duren tot begin september. Ja, en eh, de vaste rubrieken zijn er bijna allemaal. Behalve dus wat gaan we eten. Daar is een barbecue programma voor teruggekomen tijdens de zomeredities. En er is geen muziekagenda, die komen wel weer terug. Cornelis Vreeswijk, die heeft de Rio de dus Janeiro ook bezongen. Ja, De heren är en sån bom I Rio de Janeiro dansar alla småbarn samba Utom de som inte hinner för de måste tigga bröd De får inget samba understöd Men de andra de lär sig dansa samma dag de börjar gå eller tidigare ändå. Andra versen. I Rio de Janeiro dansar alla poliser samba utom militär en riktig sambavakt. Patrullerar i sambatakt. samba utom han som inte älskar med någon människa just nu. Han fick kanske inte lov för sin fru. Men de andra de tar chansen var som helst över hela stan. Varje ledig sekund på dagen. Janeiro lär sig alla dansa samba Utom de som inte vill och ibland någon svensk turist Men han dansar ändå och kör med twist Fast man lär sig snart i Rio Man har inget annat val och sen ordnar man karneval. Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Hi, this is your host, Naomi. I'd like to show you the top five attractions of Rio de Janeiro, Brazil. Number five, Christ the Redeemer. Rio de Janeiro is set amid stunning natural settings. Get a sweeping view of the city from the site of this large Christ statue on Corcovado Mountain. Number 4, Sugarloaf Mountain. Any discussion on landscape of Rio de Janeiro is incomplete without the Sugarloaf Mountain. You can take the cable car to get to the top. Number 3, Quinta da Boa Vista, meaning Park of Nice View in English. This beautifully landscaped park complex was formerly used by the royal family. Number 2, Carnival, described as the world's greatest party, locals and visitors congregate to participate in a festival that includes colorful floats, music, and dancers. And number one, beaches. Life in this city revolves around beaches. With many beaches to choose from, you too can experience the world famous beach culture of Rio de Janeiro. Ciao! We gaan uh, terug naar muziek en we blijven in de stad Rio de Janeiro. Dit is Mario Biondi en de High Five Quintet. Die quartet quintet. En het nummer wat zij spelen is helemaal, nee is niet instrumentaal, maar het heet Rio de Janeiro Blues. The clouds came creeping, you got me whipping this morning. can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside down. Nero blues. The salty air, your wind-blown hair, reflections on a dream. Thoughts of you with who knows who, flowing through me like a stream. Brazilian serenaders liver last of you. Rio de Janeiro blues. Rio de Janeiro blues. is to live this life alone. donderslag zomeredities. We zijn bezig met Rio de Janeiro, maar we hebben nu even tijd voor Back Corner Boogie Band.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 En dat is dus echt heel ander water. Het is lang zo zout niet als Middellands zeewater. Ik heb namelijk nog nooit Ionisch zeezout in de supermarkt zien staan, terwijl je over de bussen Middellands zeezout bijna struikelt. Best jammer voor de Grieken.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 Is Radio 501. 501. Trombone Shorty. Love you like no other, baby, like no other can. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. I wanna be your man.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 The Lost Warrior. Dat is de naam van een album. En dat is van Charlie Cruz en The Lost Souls. En dat is een band uit Nederland. En op die eh, plaat, op dat album, staat Small Town Girls. Echt nu. Dit is Radio 500 Is Radio En als je in een grote stad rondloopt, wil altijd dingen doen die niet te veel kosten. How to save money in Rio. Spend a day lying in the sun on one of Rio's world famous beaches. These include Ipanema and Copacabana. Explore Rio's Botanic Gardens, which are home to over 6,000 types of plants and trees. It's a great place to relax, and tickets are inexpensive. Visit the Tijuca Forest, which is the largest urban forest in the world. Admission is free, and here you can go on hiking trails, admire waterfalls, and much more. take the famous tram known as the Bungee from downtown Rio to the neighbourhood called Santa Teresa. The journey is short, meaning tickets are cheap, and the historic Santa Teresa neighbourhood you get often is well worth exploring. Go for a stroll around Lagoa Rodrigo de Freitas. The lagoon borders many neighbourhoods, including Ipanema, and to walk around it, admiring the scenery along the way, takes about an hour. Another great way to save money in Rio is by staying in hostels, not hotels. This is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. waren de besparingstips. Long as I can see the light. Credence Clearwater Revival. droog als we aankomen. Ik hoop wel dat het droog is als we Oh. Ik ben vergeten mijn G-string mee te nemen. Ik ben vergeten mijn G-string mee te nemen. nog virus uur zitten, ik krijg pijn in mijn reet. Nog virus uur ik krijg pijn in mijn reet. Goedenavond, heren. Ah, stewardess. Ah. Hi, kan ik wat voor u inschenken? Koffie, thee, fris, iets sterkers misschien? Oh, nou weet u wat u doet, stewardess? doet u mij maar eh, een, lekkere kop koffie. Een lekkere kop eh, koffie. En, eh, met een gevulde koek of een ander soort koek. Maakt me niet uit. Een koek komt voor de bakker. En meneer hier? Ik vind het een hele gekke dag. Doe mij maar een glaasje cognac. Ik vind het een hele gekke dag. Doe mij maar een glaasje cognac. <laughs> deze Italiaanse koekjes ook goed? Oh, prima, heerlijk. Oh, dan wil ik, dit is mijn fever. Kijk ze eens. Dan wil ik Donald, dank u wel hoor. Heerlijk. Mm. Kijk ze eens. Die kan ik nog soppen hoor. Wat een enig dupje, heeft u aan. Wat een enig dupje, heeft u aan. <laughs> Hallo, piloot. Hi. Zo, heren. Ja. Alles naar wens? Nou, zeker hoor. Alles gaat heel erg goed, ja. Het gaat lekker, hè? We, vliegen lekker. Ik heb, eh, als u wilt, ook nog wel wat vluchtinformatie voor u. Nou, heel graag vluchtinformatie. Ja, de, buitentemperatuur is op dit moment eh, min 50 graden Celsius. Min 50 graden Celsius? Ja. Dat is toch zo? Ja. Dat is eh, als je 15 koelkasten op elkaar stapelt. Ja. Ja. ja. Ehm, even denken, wat was het ook? Eh, als je 15 koelkasten op elkaar stapelt, dan. En je koelt daar eh, de nodige gekoelde dranken in. ja. Een biertje bijvoorbeeld, hoe biertje. biertje, ja. Ja, dan krijg je ongeveer dezelfde temperatuur die nu eh, buiten heerst. Jongen, jongen, jongen, jongen. dat is dus geen, geen café-temperatuur. Nee, nee, oh, dat is geen kattenpis. Nee, nee. nee kattenpis, eh, dat moet je dan niet bewaren in een eh, koelkast. Nee, dat moet niet. Nee, maar dat zou je niet doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat moet je ermee. nee kan je beter bier nemen. Ja, kan beter altijd bier nemen. In een <laughs> Ja, natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja, wat u zegt. Ja, dat is absoluut waar. Zeg maar, eh, we vliegen nog wel steeds. We, vliegen gewoon door. De, de... Maar u staat hier. Ja, dat doet op dit moment de eh, automatische piloot. Oh, de automatische piloot. Kan ik het goed met hem vinden? Ehm, nou ja, de automatische piloot. En daarnaast heb ik dan ook nog mijn tweede gezagvoerder. Oh. Van Andel. Oh, dus er zijn er drie. Ja. Hoeveel benzine zit er nou in zo'n toestel? Hoeveel benzine zit er nou Ja, hoeveel is dat er? Eh, ongeveer 50.000 liter kerosine. Ik wil alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Radio 501. Radio 501. in de tijd bij de oude soulmuziek. En vandaag hoorde je Hazel Hips van Oscar Brown Jr. Hij is geboren op 10 oktober 1926 en hij is overleden op 29 mei 2005. Zijn volledige naam was Oscar Cicero Brown Jr. Hij is 78 jaar geworden. Donderslag! Donderslag op donderdag bij heldere hemel. Met Rogier van Diesveld. Donder.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 Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. is Radio 501. Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag! Op donderdag! Hey, helder hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Hola, se de vieux silos. Au bord de l'eau, je t'écris est mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Si je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage. De mettre dans un colis un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau jamais, à l'encre d'un vieux stylo au bord de l'eau. Je t'ai t'écris un mot, rien qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa vitesse, où le soin au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. c'est une n'y Tu mènes une vie de chien Faut s'exiler, c'est devenu l'aveugle Si tu pouvais tout lâcher Je partirais te chercher Te ramener au pays des collègues gaat weer in een rap tempo, gaat alweer hard. Het eerste uur zit er alweer op. We zijn weer voorbij drie uur. En uh, we zijn er nog tot bieruur en ik heb voor jullie nog muziek en informatie over Rio de Janeiro. En ook nog de donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En in het eerste uur heb ik het al even meegedeeld. Wat gaan we eten en de donderslag muziekagenda. Die zijn tijdens de zomeredities niet in donderslag te horen. Dat duurt tot begin september. Maar vandaag heb ik wel tussen half bier en bieruur eh, barbecue tips voor alle luisteraars die vanavond of aan het eind van de middag willen gaan barbecuen. We hebben het vandaag dus over Rio de Janeiro, en dat is de stad van vandaag. En daarover komt allerlei muziek langs en ook informatie. Ik in dit tweede uur van deze donderslag zomeredities van 23 augustus met mijn persoonlijke favoriete zomerrit van 2012. En die is van Morsu T en eh, Bon Bazer de Marseille heet dat nummer. En de is die ik nog eh, moet draaien, die wacht nog heel eventjes. Die komt zo meteen aan de beurt. En eerst gaan we weer eventjes naar de stad van vandaag. En dat is dus Rio de Janeiro, zoals je inmiddels nou wel eens een keertje weet, denk ik. En eh, de, het nummer wat ik daarvoor eh, voor gekozen heb is van Randy Crawford en Joe Sample. En het nummer heet Rio de Janeiro Blues. The clouds come creeping and you've got me weeping this morning. need. You're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world. serenade us, linger on. Help me lose my soul in your song. Radio 501. Daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht Close Again van Len Hammond. Really and truly gotta tell you about it. But I think I just can't live without it. De donderdisc. I hear to talk about the wants some good Cause if them long for goodbye vibes. Uh-huh. Like that the days when man a chant sound system Adjust the music make the massive rock wild You see your rasta man a skank it with the members All the while Upon a certain tune him poor or You see a man a drink a man a bad why you threaten me gate man with him knife But I, I, I wanna rock it tonight yes, The man, the man, the woman have to dance close again. No if and no but and no suppose close again. That's why me have to hold sexy was close again. The full dose again. Man I juke up in a can a like a rude boy spring. And I bum sexy and a like a whole time spring. Merengue quadrilla la the new dance them. So call down the rain. Me say that I know no problem. I, I, I wanna rock it tonight. Yes, I wanna rock it tonight. I feel like. Can't I to dance that bubble tonight. feel like I am going to dance it tonight. Yes, I going to rock when I black oh, and white. I feel like I wanna right. rub it up tonight. You know what? So now the man and the woman them a dance too far. That's why in the place every day I play war know say a man and woman pass so when me see a sexy girl me have hang on for her. Oh, I waited for good music. Eh? Now it's here, I can't refuse it. It's food for my soul. some good music. And that the massive them long for good vibes. Uh-huh. Like not the days when man a dance sound system. Just the music make the massive rock wild. You see a rasta man a skank it with the empress. All the while. a certain tune him poor like Never in a style. You see a man a drink a man a ball. Hey, I spend him high. Why you treat the beat man with him night? I, I, I wanna rock it tonight. I wanna skank oh, it tonight. Oh, tonight. Oh, oh, feel like I wanna dance it tonight. Oh, I feel like I wanna rub it tonight. What was it? Hey, once again, the man, the man, the woman, not for us. Once again, Man and the but now suppose again. That's why we have to hold sexy rose once again. The full once again. Hey, rose again. The man, the man none of it has goes again. No, if I land the button, I suppose goes again. That's why we have the whole sexy rose goes again. The full goes again. And I jump in the corner like a road swing. And I bounce excel and I land the whole skank. Me ring me cradle and I be dance them. So call down the rain. To me that a no problem. Close again. The man, the man, the woman, the fed, let's close again. No, if I land the button, I suppose goes again. That's why sunset serious close again. They pull close again. One inch up in the corner like a road wise man. Close again. And a bounce pan sexy current. Close again. Them a fight games, most of them can't stop the rasta. Hey, I me a say close again. The man, the man, the woman have to dance close again. No if and no but and no suppose close again. That's why me have to hold sexy rose close again. Them full close again. Hey. close again. The man, the man, the woman of the road close again. That's why me and the gal are rubber the close again. In a dance, in a party, I go close again. In a close again, me say closer, close again, close again. Close again. and the woman, they my best friend.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 Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip trip, hip fantasia. What's that? Diddy diddy bop. Yeah. Diddy diddy bop. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop.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 En het is nog steeds zomer hier in Studio 11. We doen er alles aan om een heerlijke zomer op de radio te laten klinken. En dat kunnen we ook meteen doen met het volgende nummer. En dat is Stealing Away. En het is van John Allen uit Londen. dawnlight is only a broken beginning. And down in the courtyard, the tall bell keeps ringing. While she lies there sleeping, the secret is creeping, and I should be stealing away. Now the cool morning's cut me, and I'm trying not to feel it. But if she were to wake, don't think I could conceal it. For the minutes are hanging, the autumn lights passing, and I should be stealing away. Oh, sweet illusion, you fooled beggars and kings. i danced in your moonlight, sung to your song, but I can't keep a hold of your wings has fallen, our dream has retreated. The lines we held on to were all but defeated. The last post abandoned where love was once standing, and I should be stealing away. show you that far away look in my eyes. I'll tell you no lie, I won't kiss you goodbye. I'll just be stealing away. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Going back in time on the sounds of the nation. De Radio 501. Flashback. De Radio 501 Flashback is 8 deze Week gezongen en gespeeld door Daddy's Act. Oh. is true. 501. Radio 501. Is Radio 501. 501. Las Ketchup met de Ketchup Song. Ja, betere zomer kan je niet hebben. moving like he does the mambo. And he's the man, I love disco, playing sexy, feeling hotter. He's the king bailando el rock. is eh, inmiddels half bier. Deze zomereditie van Donderslag. Ja, en dan is het toch echt tijd geworden om te gaan bellen met Rob Ricard. Nou ja, gaan bellen. We hebben hem al gebeld. Dat heeft Anna gedaan hier. Die heeft al een klein voorgesprekje gehad. En die heeft de plaat al klaargezet, zie ik. En eh, Rob is aan de telefoon. Wederom, eh, welkom terug. Ja. Ehm, nou, we hebben het gehad over 1959. Modern Teenage Quartet en Hurricane Combo. Wat een mooie naam, hè? Spreek ik het ook lekker uit, hè? Ja. Ehm, nou, wat kunnen we daar nog meer over vertellen? Nou, dat ze opgetreden hebben op het Grand Gala du Disque in 1966. Ja, en dat is weer eh, gestart door eh, Willem Duis, hè? Toen nog Willem O'Duis. Oh, O'Duis, ja. ja. die leeft ook al niet meer, die man. Maar Grand Gala du Disque, is dat er eigenlijk nog? Dat was de, Edison-uitreiking eh, festival, hè? Zoiets, hè? ik, het, zal wel, wel anders eten. hè? Ja, de Edisons zijn er nog wel, maar... Grand du Disque, oftewel het grote gala van de plaat. Ik weet het niet. En de zanger die heet eh, Gerard Schoenmakers. Zo, wat klinkt dat eh, Nederlands? Gerard ja, hij Schoenmakers. ook Gary O'Shannon. Gary O'Shannon? Ja. En eh, Shannon komt van schoen, schoenenschijn? Shoeshine? Shannon? Dat die man bedacht heeft hoor. Oh, oké. En ehm, hebben die anderen ook allemaal een andere naam? Of dat niet? Die andere leden. Ja. niet dat ik, eh, ik lees redelijk gewone namen. René Krijnen, Frank Muizer, Robin Muizer. Ja. Hans van Emden. Ja. Raymond Geitenbeek. Nou, dat klinkt allemaal... Uh, is ook erg Nederlands, ja. Karmelk. Ja. Klinkt Michiel van Dijk. Zo, dus uh, spelen nogal aardig wat mensen in mee. Dat wisselde nogal een beetje. En hebben ze ook nog een andere band gespeeld, of weet je dat niet? Ja, die, nou, die Gary O'Shannon heeft de Gary O'Shannon groep opgericht. Oh. En Michiel van Dijk die kwam uit Mainz. Ja. Mans en James Mean. Ja. Ja, en Bart Laak, die kwam uit Daddy's Act. Oh, dat is ook een bekende band, uh, Daddy's Act, tenminste voor mij. Hey, deze week hebben ze nog eh, op de plaat gezet ooit. Het nummer van de Beatles. En het heeft, eh, hoe heet die, ehm, De Kromme. De Kromme. Ja. Oh, dat is eh, Michiel van Hanegem. Nee, ja, van Hanegem. Nee, niet Michiel van Hanegem. Oh, Willem. Willem, ja. Die heeft het ooit nog eh, gezongen, Daddy's Act. de nummer van Daddy's Act. Die uitvoering van eh, Eet Deze Week heeft hij gedaan bij De Wereld Draait Door. En bij Radio 538. Dat klonk erg goed, ja. Ik heb er geloof ik nog ergens een opname van, van, Willem van, Willem van Hanegem. Ja, zoeken. Ja, moet ik maar eens doen, ja. maar goed, Daddy's Act, daar ging het niet over. Het gaat over een andere groep. En ehm, ik weet inmiddels welke groep eh, het is, maar ik vond het wel altijd een hele rare naam. En eh, eh, ze hadden ook een hit, die vond ik ook zo'n rare naam. Dat was Working on the Ching Cheng. En dat heb ik ook nooit helemaal begrepen, dat woord Ching Cheng. Jij? Nee, dus het was sowieso een beetje raar qua muziekstijl. Want het was, het, het, het was garage blues. Daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Garage blues, ja. ja. Ja, zoals eh, Working on the Ching Ching had ik alles zoiets van... Uh, het lijken wel krijgsgevangenen of, of gewone gevangenen... die ergens op de Chinese muur uh, geketend aan, de ja, aan de ketting aan de, aan de, aan de gang zijn. Maar het zal wel niet zo zijn. Maar... ik zeg, ze komen hier uit de buurt. Dus ik heb vroeger dat singeltje uitgekocht. Ja. En dat heb ik nog steeds. Oh, ik heb een hele album van ze. En ik heb er nooit wat van gehoord van die nee Nee, rock hebben we het over. ja. ja. Een eh, rare naam trouwens, Le Baroque. het is een beetje Frans, hè? Ja, kijk, eerst heette ze de Modern Teenage Quartet. Toen dachten ze, we zijn wat ouder, laten we maar Le Baroque noemen. Ja. <laughs> ja. Ehm, ja, dat was wel heel apart, Je had toen eh, eh, bands als Exception. En, en, ja, toen kreeg je ineens Le Baroque. En er waren wel wat meer van dat soort rare namen, hoor. Want je had een... Uh, Q65, je had comma N, je had de groep Het. Het was een beetje een tijd dat er allemaal van die hele vreemde namen eens... Eh, hoe heet het? Eh, ja, George 66 bijvoorbeeld. Of Short 66. Moest je, ik zei George, maar Short, 66. Allemaal van dat soort eh, rare namen had je toen in die tijd. En er was Le, Le was er één van. Ja. Nou, eh, eh, ik zou zeggen, uh, je hebt een platenkeuze gemaakt van die band. kondig me aan, dan ga ik hem starten. Want Anna die geeft aan dat ze hem klaar heeft staan. Dus oh, jee. Ik, kan hem oh, hier, nou. ik kan die zo play drukken en dan ga jij hem aankondigen. dan... Snel doen, want die, die nummers duurden niet zo lang vroeger. Hè? Nee, korte nummertjes, hè? Ja. Nou, doe snel, hè. Uit Baren, Le Baroque, 1965. Oké, spreek je volgende week weer. you can't buy. So me and my baby can't you see it's because you don't love me. Every girl I've kissed, I've been checking off of my list. Never kissed them twice. That just truly lady's advice. zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. Hello, I'm Colin Hanratty. Do you want to know what's the best way to see Brazil's most famous city? And what are its most intriguing neighborhoods? Go nowhere, because here are 10 things you need to know about Rio de Janeiro. de Janeiro boasts a setting unlike any other city in the world. Here you can explore a rainforest, sunbathe on golden beaches, and enjoy the vibrancy of a thriving city all in the one day. Brazil's best known city is also where you will find some of the world's most celebrated attractions, and after a visit here, you'll see why it's one of Latin America's most popular cities. Now, here is the first of those 10 things. Rio de Janeiro from all angles is Christ the Redeemer, a statue of Jesus Christ that stands 130 foot tall. Located on top of a mountain known as Corcovado, it is one of the world's most famous statues. There are three ways to get to Christ the Redeemer. The first is to walk. This is for the more energetic people because the trek is quite tough but be warned, it's not very well marked, so if you're going to go that way, you should be with a local. The second is to take a taxi. This is for the lazy people out there, and obviously this is the most expensive way to get to Christ Redeemer. The third and most conventional way to get to the statue is to take the tram. The journey takes between 30 to 40 minutes, and once you get to the top, you may or may not want to get the customary arms out photograph. Rio's landscape is extremely unique because dotted throughout the city centre are a host of mountains. The most famous of these are the two brothers overlooking Leblon and Ipanema, the Sugarloaf which looms over Guanabara Bay, and the aforementioned Corcovado which is home to Christ the Redeemer. Along with Christ the Redeemer, the Sugarloaf is Rio's other famous lookout. And while you're definitely going to visit the famous statue, a visit here is in many ways a far nicer experience. There's a lot more room, meaning the crowds don't seem so big, and the view, in my opinion, is far nicer. Rio is where you will find two extremely well known beaches. The most noteworthy of the two is Copacabana, which is one of the most famous beaches in the world. And while no trip to Rio is complete without checking it out, you may prefer the other of the two beaches, which is Ipanema, as here it isn't as hectic and the waters are cleaner. And when you're in Ipanema, you have to call into Garota de Ipanema on the corner of Vinicius de Moraes and Prudente de Moraes, because it is here that the famous song The Girl from Ipanema was written. Saúde. Saúde. If you're looking to get away from the hustle and bustle of Rio de Janeiro, the Botanic Gardens are the perfect place to do it covering over 130 hectares, the gardens are extremely peaceful. And as you're walking around, take a look at the plants and trees. There are over 6,000 different types here in the gardens. Another great place to relax is around the city's lagoon, Lagoa Rodrigo de Freitas, which borders neighbourhoods including Leblon, Ipanema, and Copacabana. you feel like doing some exploring in Rio, here are some neighbourhoods you should check out. Botafogo near the Sugarloaf is a great place to visit to admire the yachts on Guanabara Bay. While in downtown Rio, you will find a mix of old and new architecture as well as discover some of the city's museums. Ipanema has some charming tree-lined streets away from the beach, and Santa Teresa is an historical neighbourhood with colourful houses here you can also ride the famous tram known as Bondi, which goes there from downtown Rio. Santa Teresa is where you'll find the top of these famous steps called Escaderia Celeron, which are named after the Chilean artist Jorge Celeron, who decorated them in the Brazilian colours. They are particularly well known recently, thanks to the video Beautiful by Snoop Dogg and Pharrell Williams. has a reputation for being a dangerous city, and there's a reason for this. Unfortunately, petty crime does occur, and you might feel a little bit more nervous walking the streets here than in other cities. But Rio didn't get the Olympics for being a dangerous city. It is definitely a lot safer than it has been in recent years, particularly in touristy areas like Ipanema and Copacabana. So have your wits about you in walking the streets and try not to look too much like a tourist. Do this and your stay here in Rio de Janeiro should pass incident free. Located right in the middle of Rio de Janeiro's city centre is the Tijuca Forest, which is the largest urban forest in the world. Here you can go on hiking trails, admire waterfalls and much more. While Rio looks breathtaking from the ground, it looks even better from the sky. And the best way to get an aerial view of the city is by going hang gliding. One, two, three, go! Run, run, run! Brazil Expedition Tours operate tandem hang gliding flights, which can be booked on www.hostelworld.com forward slash tours. And if you do decide to go on one, you can take from me that it is something that you will never, ever forget. barrio are restaurants known as huskerias. These are grill houses where waiters circle the room carrying all different types of meat, then approach your table and ask if you want any. A great one to try is Keratau on Rua Visconde de Paraja in Ipanema, which is really good value. It's match night at the Maracanã, Brazil's most famous football stadium. Four teams play here regularly. Botafogo, Vasco, Fluminense and Flamengo. Games are played pretty much all year around, so if you're coming to Rio, try and check one out. The atmosphere really is electric and if the home team scores, you won't forget the celebrations for a very long time. So that is our 10 things you need to know about Rio de Janeiro. Dat waren de 10 dingen die je moet weten over Rio de Janeiro. We onderbraken even deze 10 tips over Rio met muziek van Sergio Mendes. En de titel was Rio de Janeiro. Hoe toepasselijk kan het zijn? Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Je loopt hier maar als een plotte mayonaise met benen. of er niks aan de hand is over de camping. Ik snap het niet. En dit is helemaal niet leuk voor de camping. <laughs> Wat eten we van Wat Kom nou, doe bij jou al. Anders is nou? precies Wat eten we van om jou niet lachen. Nou? Deze zomer zal niets meer hetzelfde zijn. En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Nou wordt het toch nog gezellig. We hebben barbecue. Mmm, zo lekker. Wat is nou het verschil tussen houtskool en een briket? Nou, een briket is eigenlijk geperst houtskool, maar brandt langer en genereert minder as en wordt heter. Houtskool daarentegen genereert veel meer as. As wat dus gaat wapperen in je vlees en dat willen we allemaal niet. En eh, brandt dus minder lang en wordt ook minder heet. En dit is helemaal niet leuk voor de camping. Hoe steek ik nou de perfecte houtskoolbarbecue aan? We gebruiken daar aanmaakblokjes voor, neutrale aanmaakblokjes, geen chemicaliën. Want dat, die stank gaat ook weer in je vlees zitten en dat willen we niet. En die leg ik op de bodem van de barbecue. Dus op het rooster waar de kolen straks op komen te liggen. Gewoon een handjevol is al meer dan voldoende. Dan heb ik een starter. Die zet ik er altijd even naast. En daarin gaan de briketten. Nou, de starter zet ik vervolgens op het vuur. Want er zit een roostertje onderin. En dat roostertje zorgt ervoor dat de briketten er niet doorheen vallen, maar wat de vlam wel de briket kan vatten. Nu wachten we even 20 minuutjes en dan kunnen we barbecuen. En dit is helemaal niet leuk voor de camping. Hoe maak ik mijn barbecue nou eigenlijk heter? Nou, dat kan heel eenvoudig. Je zorgt gewoon dat op de bestaande briketten, die dus al een klein beetje opgegloeid zijn, nieuwe verse briketjes gooit. Zorg ervoor dat er niet te veel op komen, maar gewoon een paar is al meer dan voldoende om je barbecue al een stuk heter te krijgen. Nou, briketten hebben natuurlijk zuurstof nodig. Nou, dat kan heel mooi op deze barbecue, want die heeft al een open bovenkant en een open onderkant. Bij deze barbecue heb je een regelbare ventilatie, zowel boven als onder. Zorg ervoor dat onder de ventilatie helemaal open staat en dat die boven ook helemaal open staat. Daardoor krijg je een goede luchtstroom er doorheen, veel zuurstof en de briketten zullen sneller heter worden. En dat zie je door je temperatuurmetertje, of je voelt het, of je ziet dat de briketten egaal grijs zijn. En dan eh, kun je lekker verder met je stukje vlees. We kunnen op verschillende manieren een biefstuk bereiden op de barbecue. We kunnen hem grillen rechtstreeks op het rooster, maar we kunnen hem ook braden. Ik heb het pannetje er alvast opgezet. Dan is hij lekker heet ik pak een klontje boter. Extra veel, want ik wil zometeen ook nog een lekkere jus maken. Nou, dit gaat wel goed. Ik wacht heel even tot de boter gesmolten is. En ga nu de biefstuk in de hete boter, op het pannetje en zowaar op de barbecue lekker even aanbraden. Duim hem om. Och jongens, kijk eens. En je kunt jus natuurlijk ook lekker maken met verse knoflook. Dat pers je even uit. En wat lekkere uitjes erbij. Jongens, kijk. Dat doen we over de biefstuk heen. Een beetje zeezout. En een klein beetje peper. Zo jongens, hartstikke idee. En zo maken we op de barbecue een lekkere biefstuk. Nou, eens even kijken hoe dat eruit ziet. Dit is precies zoals ik hem hebben wil. Super lekker. Nou, we gaan even proeven natuurlijk.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 Tira pera à la para titi Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tendent à se confirmer. C'est con d'être con, à se cacher de soi-même. C'est con, c'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on se fait à couvert. C'est con, c'est qu'on peut être con, à se cacher de soi-même. bedankt. Rogier bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Jammer, maar de bezoektijd is voorbij. Het is alweer bijna 4 uur op deze donderslag. En ik ga zo afsluiten, maar mijn geachte collega's zijn er vandaag nog voor jullie tot spookuur. <laughs> En mijn collega's kun je net zoals mijn programma ook op de vakantiebestemming en op de camping eh, beluisteren. Je kunt mij de hele week weer eh, e-mailen. Dat is heel simpel. Dat heb ik altijd iedere week al eventjes meegedeeld. Gewoon een e-mailtje naar rogierradio En dat kan allemaal 7 keer 24 uur, zelfs de hele zomer lang. Informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog eh, En die is alleen bijgewerkt als het niet zo mooi weer is. Alle informatie over Radio 5 Leen kun je ook deze hele week weer vinden op wwwradio 5 en op Facebook. En je vindt Radio 5 Leen op Facebook met de naam De Radio 5 Leen en de schrijf je dan met T-H-E. Dat is gewoon op zijn Engels. Eh, ik ben ook op Facebook te vinden met de naam RVD 501. Onder die naam ben ik ook op Twitter te vinden. Dus eh, je kan me altijd volgen op Twitter of je kan eventjes eh, een vriend request, een friend request sturen naar Facebook en dan komt het allemaal goed. Het is ook mogelijk om Radio 501 te sponsoren en dat kan met een reclamespot op Radio 501. Of je adopteert een radioprogramma of je adverteert via onze website wwwradio heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar sales.radio501.nl. Tot zover de mededelingen. Alle collega's en ook mijn redactieteam bedankt voor de medewerking aan deze donderslag van 23 augustus. En de luisteraars thuis en op de vakantiebestemming allemaal bedankt voor het luisteren. Ik vond het weer een leuke radiomiddag en ik hoop jullie ook. We gaan zo eh, overschakelen naar eh, Lucien Greefkes. En hij staat in de startblokken met zijn gezellige programma Afternoons. Met erin de rubriek De Platenkast van. En ja, eh, nu ook vandaag weer de vraag. Wie zal vandaag zijn of haar platenkast bij Lucien in de studio binnenrijden? Ik eh, zou het niet weten. Luister even naar Lucien, dan weet je het straks allemaal. Ik ben er volgende week weer. Zelfde dag, zelfde tijd, zelfde zender, Radio 501. En dan staat Londen centraal. Tot zover, tot volgende week.